De hele dag komen in alle 50 staten de kiesmannen bijeen die namens de kiezers de winnaar in hun staat aanwijzen. In theorie kunnen ze afwijken van de keuze van de kiezers, maar dat gebeurt in de praktijk bijna nooit. President Trump, die de verkiezingsuitslag betwist, heeft gezegd dat hij het Witte Huis zal verlaten als het kiescollege Joe Biden officieel uitroept als winnaar. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer vrezen dat veel groepen hard worden getroffen door de lockdown. Ze uiten hun zorgen over winkeliers, scholieren en studenten, de horeca en ouderen. De oppositie vindt ook dat het kabinet te lang heeft gewacht met ingrijpen... en daardoor nu gedwongen is om over te gaan op een complete lockdown. De SP en de PVV spreken van zwalkend beleid. GroenLinks-leider Klaver is zeer kritisch over de sluiting van vooral de basisscholen... terwijl er nog steeds vakantievluchten vertrekken vanaf Schiphol. De regeringspartijen staan achter de keuze van het kabinet... omdat ze denken dat het noodzakelijk is. Gertjan Segers van de ChristenUnie noemt de maatregelen heftig, maar onvermijdelijk. De politie in Utrecht onderzoekt de mogelijke beschieting van een advocatenkantoor in het centrum van de stad. In het raam zitten drie gaten. Volgens het parool gaat het om het kantoor van twee advocaten die zware criminelen bijstaan. Een van hen is betrokken bij het Marengo-proces rond Ridouan Taghi. De kogels zouden afgelopen nacht al zijn afgevuurd. De gaten werden vanmiddag ontdekt. Het weer. Vannacht in het hele land kans op regen, minima rond 8 graden. Overdag bewolkt en regenachtig. Pas in de middag wordt het vanuit het zuidwesten vaker droog. Het wordt een graad of 10.